your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Het meest waardevolle wat je als club kan krijgen van de gemeente is een 24-uursvergunning. Oftewel dat je niet hoeft te sluiten om drie uur, maar dat je dus een keer kan doorhalen met feestjes. En goed nieuws. We hadden de gemeente Amsterdam niet per se hoeven vragen, maar wij hebben hem. De 24-uursvergunning. 24 uur, alles in de mix bij Slam. Vanaf 6 tot morgen, 6 uur s ochtends, hoor je bij ons de grootste naam. En ook namen die soms wat moeilijker uit te spreken zijn. Bijvoorbeeld deze man. Avrahaus ten top. Het is een groot talent. En de beste man heet L. Katip. Ik ben erachter gekomen. En als dat nog niet klopt, dan weet ik het ook niet meer. Dan eet ik mijn eh, Sahara-zand op, denk ik. Eh. <laughs> Je bent erbij, pre-party van het weekend. Dit is de Slam Mix Marathon. kiuno kimeweza, kwenye dansi anacheza, mnamkali anameza, ile msopa kiuno kimeweza, kwenye dansi anacheza, na makali anameza, vile msopa ameweza, kiuno kimeweza, kwenye dansi anacheza, mnamkali anameza. Eh, nieuws meegekregen over Adolf Hitler. Hij leeft! Ja, Adolf Hitler leeft. 59 jaar is hij. En hij komt uit Namibië. Eh, deze week was daar weer ophef over. Eens in de een jaar komt dat naar boven. Ja, dat is een politicus daar in Namibië. Maar die heet dus Adolf Hitler. Ehm, zijn pa heeft hem de naam gegeven. Hij zegt zelf dat zijn pa zich niet bewust was van de historische lading. Eh, maar er is nieuws over deze Adolf Hitler Unona. Hij heeft namelijk eh, ehm, toch bedacht dat het handig is om zijn naam te veranderen. Dat gaat gebeuren, Hij wil ook nog benadrukken, staat hier. Unona die benadrukt steeds dat hij niks gemeen heeft met de dictator van Nazi-Duitsland. En dat de naam zijn karakter of ambities niet weerspiegelt. <laughs> Toch fijn dat je het even laat weten als disclaimer ook. <laughs> Dit is hem, de Mix Marathon. Tot morgenochtend 6 uur. De beste DJ's in de mix. Eh, om 12 uur natuurlijk een nieuwe editie van Mix Marathon Request. Je kan je platen nu al aanvragen in de Slam WhatsApp. Lekker. Hey, goedemorgen. El Katip in de mix. Luca, die zegt heerlijk wakker worden, zo'n goede set. En eh, Mi Vida Loca, die stuurt goedemorgen morning vitamins. Lekker. Hey, zometeen een bijzonder verhaal over een vrachtwagenchauffeur... die eh, voor een file zorgde op de A12. <laughs> ja. Eh, dat hoor je zometeen. Nu is er even een stukje El Katip in de mix hier bij Slum. If I had a billion dollars It would mean nothing if I didn't have you Cause anyone that I can spend it all on Just won't make me feel the way that you do It might sound crazy Mix Marathon. Weer weerbericht voor je. Het is nu nog bewolkt met hier en daar wat regen, motregen. Het wordt droger. Behalve in Limburg en Brabant, in het oosten van Brabant. Daar blijft het nog regenachtig vandaag. Temperatuur wel zacht, 9 tot 10 graden. Kleine mini vertraging op de A37, knooppunt Holsloot richting het Duitse Meppen. Jawohl, klap, klap, klap. Uh, grens met Duitsland, daar 6 minuten. En eh, goed nieuws, inmiddels geen flitsers meer gezien. Lekker doorrijden! Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Ja, dat bericht dan van de A12 maak je geen zorgen. Dat is nu niet het geval. Het eh, ehm, ja, vrachtwagenchauffeur <laughs> heeft um, gisteren gezorgd voor een bijzondere ontstopping eh, op de A12. De man deed namelijk op de vluchtstrook een dutje in zijn vrachtwagen. En andere weggebruikers op die A12 dachten dat hij in de rij stond voor de afrit... en sloten dus aan achter de vrachtwagen. Maar ja, na een aantal minuten kwamen ze er ook wel achter. Die vrachtwagen, die gaat niet meer rijden. Want <laughs> die vrachtwagenchauffeur, die is een dutje aan het doen. Uiteindelijk is hij eh, wakker gemaakt. En eh, mocht hij uh, weer doorrijden. Hij werd weggestuurd door Rijkswaterstaat. <laughs> hij heeft daar toch een kwartiertje een dutje gedaan. Mooi. Een mixmarathon in de mix. El tip. keep stacking the pot. vergeetachtig. Dat je denkt, god, waarom onthoudt dit allemaal niet? Wat blijkt? Vergeten is juist een teken van intelligentie. Dat kan het zijn in ieder geval. Nou, dat is een onderzoekje, dit kan je heel veel voordeel gaan opleveren in discussies. Maar eh, slimme mensen vergeten meer. Heeft ermee te maken dat eh, normaal vergeten helpt om niet te verdrinken in details. Irrelevante herinneringen te worden gedempt. En het is op die manier makkelijker om creatief te zijn en overzicht te houden in een wereld vol prikkels valt te lezen. Eh, ja, bij slimme mensen is er meer capaciteit voor belangrijke dingen dan eh, ja, verhaaltjes over. Ja, maar je wist toch dat hij jarig was, die oom van mij? Dat wist je toch? Eh, laten wij allemaal vallen, om mezelf even in die groep te scharen trouwens. <laughs> Wat narcistisch van me. <laughs> Mix Marathon, dit is Elka Tip. Oh, wat is dit lekker, hè? Oh. Lekker flowen op de vrijdagochtend. Dit is slim. Every dream it's calling you cheza na makali anameza, vile msofa meweza, kiuno kimeweza, kwenye dansi anacheza makali anameza you wonder what does it all mean? Why the sky is blue and the grass is green? Why the loudest sounds can come from the smallest things? Why sometimes love comes with pain and how sacrifices are sometimes made in vain? A wise man once said it all. If you would just listen to the wind, you could hear all the answers, perhaps in a whisper, but they're there, plain as day. Also in the wind there lives a sound the sound of freedom, the sound of hope. An everlasting rhythm that's oh so, so dope. A rumble, a roar, much like the lions of the jungle. Or a thunderous sky that makes the earth rumble. But through it all we dance, through it all we rejoice. It's all about togetherness, you can hear it in my voice. If you take the time to listen, all will be revealed. It's a beautiful place to be. The beautiful place is real. Mix Marathon, El Katip en eh, Karel is er ook bij. Good morning, Mix Mix Marathon! Fijne dag, strijders! Ondanks het natte weer. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Met zometeen een uur lang Mr. Belt Weasel.